Nijhuis met het NOS-journaal. De zoekactie naar de Verniets opgeleverd. Er werd gezocht bij het Schildmeer en in de bossen van het Friese Beesterswaag. Bij het meer was iemand gezien die deels voldeed aan het signalement, maar het bleek iemand anders. De Groningse agent is dinsdagochtend voor het laatst gezien. De zoekactie naar de vermiste tienjarige jongen uit Luttelgeest is nog steeds aan de gang. De politie blijft zoeken tot het donker is. In Cairo zijn mensen de straat op gegaan uit protest tegen het optreden van de politie bij de rellen van gisteravond in een voetbalstadion. Daarbij kwamen zeker 74 mensen om het leven. De demonstranten vermoeden een complot. Ze vinden het verdacht dat politieagenten zich zo terughoudend hebben opgesteld. De oppositie in de Tweede Kamer is kwaad over de opstelling van het kabinet in de kwestie van de bezuinigingen. Gisteren publiceerde de Telegraaf een ambtelijke lijst met mogelijke bezuinigingen en de Kamer wilde daar opheldering over. De oppositie vindt dat het kabinet de lijst openbaar moet maken, maar het kabinet voelt daar niets voor. In Amersfoort is een lid van de Hells Angels aangehouden. De man van 52 wordt verdacht van het handelen in vuurwapens en hard- en softdrugs. In vijf huizen en een garagebox in Amersfoort en Putten werden 20 wapens gevonden. Er zijn ook twee mannen en twee vrouwen uit Amersfoort en Putten aangehouden. In hun woningen werden onder meer drugs gevonden. Seks met kinderen die jonger zijn dan 12 jaar moet als verkrachting worden bestraft. CDA en VVD hebben vandaag een wetsvoorstel ingediend om dat te regelen. Een meerderheid in de Kamer steunt het plan. Nu is seks met kinderen in de wet vastgelegd als ontucht. In Nederland is eergisteren massaal gestookt. Er is in 15 jaar niet zoveel aardgas gebruikt als dinsdag, heeft de Gasunie berekend. In totaal werd eergisteren 519 miljoen kub gas gebruikt. Het record staat op 2 januari 1997, toen er net iets meer gas werd gebruikt. Het weer zonnig, maximum temperatuur rond min 4. Vanavond koelt het sterk af. Vannacht gaat het streng vriezen. Dit was het NMS Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Roelofarensveen en Hoogmade 6 kilometer. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein 8.